12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bij Scheveningen wordt nog zeker één watersporter vermist... maar mogelijk zouden er nog twee vermisten zijn. Eerder vanavond raakte een groep watersporters... met onder meer surfers in de problemen. Twee surfers zijn door de KNRM uit het water gehaald en gereanimeerd... maar overleefden het niet. Vijf anderen konden wel worden gered... of wisten zichzelf in veiligheid te brengen. Een van hen ligt in het ziekenhuis. De zoektocht is inmiddels gestaakt, maar gaat morgen weer verder. Minister van Nieuwenhuizen heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd... om alsnog onderzoek te doen naar de vliegtuigramp bij Faro in 1992. Bij die ramp vielen 56 doden, onder wie veel Nederlandse toeristen. De centrale vraag van het onderzoek zal zijn... of het toenmalig ministerie van Verkeer en Waterstaat informatie heeft achtergehouden... over technische mankementen aan het toestel van Martinair. Een OVV-onderzoek naar de ramp werd al in 2016 toegezegd. Het ministerie van Volksgezondheid heeft bekendgemaakt welke 25 zorginstellingen mee mogen doen aan de proef met een bezoekregeling. In elke GGD-regio is een zorgaanbieder geselecteerd. In de verpleeghuizen die meedoen aan die proef mag een bewoner worden bezocht door één vast persoon, maximaal één uur per week, onder strenge hygiënemaatregelen. Als de regeling goed werkt, wordt in meer verpleeghuizen bezoek toegestaan. FC Groningen heeft vanwege de coronacrisis elf medewerkers ontslagen. Dat is volgens de club nodig om overeind te blijven. De directeur zegt tegen RTV Noord dat de meeste ontslagen vallen onder kantoorpersoneel. Verder is besloten dat de directie en de spelers en medewerkers salaris inleveren om de club tegemoet te komen. Ook heeft de club de gemeente gevraagd of het de huur van het stadion later mag betalen. Het weer, de wind neemt verder af. In het noorden kan een bui vallen. In het zuiden gaat het afkoelen tot rond het vriespunt.